uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een aanval van een Nederlandse F-16 in Irak... zijn in 2015 zeker 70 burgers gedood... zeggen bronnen tegen de NOS en NRC. Het was een bombardement op een fabriek van IS... waar autobommen worden gemaakt. Bij die aanval werd een complete wijk verwoest... in de Iraakse stad Hawija is voor het eerst dat duidelijk wordt waar Nederland heeft gebombardeerd in Syrië en Irak... en hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Het kabinet wil geen mededelingen doen over concrete aanvallen en burgerslachtoffers vanwege de veiligheid. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont heeft zich bij de Belgische politie gemeld. De Spaanse justitie had maandag een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Deze week zijn een aantal Catalaanse leiders veroordeeld tot lange celstraffen... voor hun rol bij het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Puigdemont werd niet veroordeeld. Hij vluchtte na het referendum naar België. Hij verwerpt het aanhoudingsbevel en verzet zich tegen een poging om hem uit te leveren. Hij mag een besluit daarover in vrijheid afwachten... maar mag België niet zonder toestemming verlaten. Boeren willen er zelf voor zorgen dat de schade die is ontstaan aan het Malieveld in Den Haag wordt hersteld. De boeren demonstreerden woensdag tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Gisteren maakte eigenaar Staatsbosbeheer bekend dat bij het protest het grasveld flink is beschadigd. Omroep West meldt dat het niet bekend is of Staatsbosbeheer gebruik gaat maken van het aanbod van de boeren. De stafchef van het Witte Huis erkent dat de Amerikanen Oekraïne onder druk wilden zetten. Oekraïne moest met belastende informatie komen over de zoon van democraat Joe Biden, anders kwam er geen militaire steun. Later zei de stafchef dat zijn woorden waren verdraaid door de media. Het weer, stevige buien, mogelijk met hagel en onweer en veel wind. Aan zee ook zware windstoten en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en ook dan een graad of 15.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl zon, zee, strand en ZFM. Een bruisend radiostation met een zee van muziek en een golf van informatie. 24 uur per dag. ZFM 107. fuera el hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal.